12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Paaszegen Urbi et Orbi uit. Ondanks de regen staan tienduizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad... waar de paus de paasmis opdraagt. Vanaf het balkon zal hij ook Nederland bedanken voor de bloemen... die worden gebruikt bij de paasviering. Anders dan de twee vorige pausen doet Franciscus dat niet in het Nederlands, maar in het Italiaans. In kerken in Kenia zijn vandaag gewapende bewakers aanwezig om de paasviering veilig te laten verlopen. Het gebeurt na de aanslag door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab afgelopen donderdag. Toen kwamen bijna 150 mensen om op een universiteit in Garissa, allemaal christenen. De beweging heeft gedreigd met meer aanslagen. Agenten met automatische geweren staan voor de basiliek van de heilige familie in Nairobi. Kerkgangers worden gefouilleerd en met metaaldetectoren gecontroleerd. In Kenia zijn verder drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In Mali zijn minstens drie mortiergranaten afgevuurd op de stad Gao, waar ook Nederlandse militairen zitten. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. In 2012 grepen Touareg-rebellen de macht in het noorden van het land. Franse militairen, kort daarna ook VN-militairen, werden naar het gebied gestuurd in een poging de vrede te herstellen. Inmiddels mengen ook andere rebellengroepen zich in de strijd. De voorzitter van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe wil dat de Turkse competitie voorlopig wordt stilgelegd. Gisteravond werd de spelersbus beschoten toen die op weg was naar het vliegveld. De buschauffeur raakte gewond aan zijn hoofd toen iemand het vuur opende. Vermoedelijk met een hagelgeweer. Het weer. Vanmiddag is er geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Graad of 9. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot net iets boven nul. Op tweede paasdag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dicht tussen Laren en knooppunt Muidenberg heeft te maken met een ongeluk. Inmiddels staat er 9 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via de A27, de Stichtse Brug...